Goedemiddag, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren komen in geldproblemen door Afterpay en Klarna. Daar maakt de toezichthouder AFM zich grote zorgen over. Vandaag is het Black Friday en zijn er overal acties en kortingen. Maar iets bestellen en pas later betalen gaat niet bij iedereen goed. Melanie is budgetcoach op een hogeschool. Ze adviseert om geen geld uit te geven dat er niet is. En ze zegt dit tegen jongeren. Zet je account stop bij Klarna, gooi die app weg... Maar daarnaast ook alle apps die je in de verleiding brengen om aankopen te doen. En daarmee bedoel ik dan onder andere de kleding-apps. Zoals nu met Black Friday. Nou, de aanbiedingen vliegen om je oren. En dat maakt het heel verleidelijk. Als je dingen blijft kopen die je later pas betaalt... blijven schuldigen zich, op, zich opstapelen, zegt de AFM. Na veel nadenken, omwegen, uitstellen, twijfelen en nog een keer praten... komt het kabinet straks met plannen over het, om het stikstofprobleem aan te pakken. Bouwers, natuurbeschermers, provincie en natuurlijk boeren kijken daar vol spanning naar uit. Eh, moet ik nog wel zeggen, eh, vertrouwen heb ik eh, nog steeds weinig. de minister doet goed zijn best. Maar het is allemaal afwachten. Als je hoort hoe dat daar in Den Haag toe gaat, dan eh, hopeloos. Eerder deze week kwam al naar buiten dat er een geldbedrag klaar ligt voor een grote groep boeren die vrijwillig stoppen met hun bedrijf. Daarmee komt het kabinet, hoopt het kabinet dat er genoeg stikstofruimte komt om de natuur te herstellen en bouwprojecten door te laten gaan. En in Nieuw-Zeeland hebben ze iets bijzonders bedacht tegen een rattenplaag. De afgelopen maanden deed een groep scholieren mee aan een wedstrijd... wie de meeste ratten kan, ratten kan vangen. Volgens deze juf zijn de kist enthousiast. They're just so excited. Like, they can't wait to tell you how big these rats are. De wedstrijd is een succes. Er zijn al meer dan 600 van die beesten gevangen en gedood. Een kleuter van 5 is de topper. Hij heeft al 60 ratten uitgeschakeld. Dan nog het weer. Een zonnig dagje, maar op sommige plekken kan het ook wat regenen. Het is een graad of 12. Morgen ook zonnig, iets meer bewolking en 9 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Ik wacht hier op jou, ook als je naast zicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een oude zoek zonder weer. En ik vraag niet om je hand, maar om je vingers. Die me wijzen op mezelf. Het ging sneller dan we dachten verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn. Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan die plek bij het gat dat het kan slaan. Die wacht Als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooiste blijkt te zijn. Dit is een avondzoek zonder eer.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 dat dit iets is van de buitencategorie. De Duitse Bondsdag is van plan de Holodomor officieel te erkennen als genocide... belt de Frankfurter Allgemeine. De Holodomor is de hongersnood van begin jaren 30. Die werd veroorzaakt door Sovjet-Eider Stalin. Miljoenen mensen in Oekraïne kwamen om het leven. De officiële excuses voor het Nederlandse slavernijverleden komen op 19 december, melden Haagse bronnen. Premier Rutte spreekt excuses uit in Nederland. Zeven ministers en staatssecretarissen doen dat op de Caribische eilanden en in Suriname. Het weer, enkele buien geregeld zonder het wordt 11 of 12 graden.